Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Trump heeft voor het eerst sinds zijn vertrek uit het Witte Huis... gehind op een deelname aan de presidentsverkiezingen van 2024. Wie weet doe ik voor de derde keer mee, zei hij onder luid applaus op het podium van een conservatief congres. Trump zei ook dat hij geen nieuwe partij gaat oprichten... omdat de Republikeinse partij naar eigen zeggen al van hem en zijn aanhang is. Ook herhaalde Trump zijn onbewezen claim dat niet Joe Biden... maar hij zelf de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Nederland staat nu vierde op de lijst van EU-landen als het gaat om de snelheid waarmee wordt gevaccineerd. Op dit moment heeft 7% van de volwassen Nederlanders hun eerste coronavaccinatie gehad. In de EU is alleen in Malta, Denemarken en Finland een groter deel van de bevolking gevaccineerd. Eind januari stond Nederland bijna onderaan die ranglijst, net boven Bulgarije. Spelers van Ajax zijn na afloop van de wedstrijd tegen PSV in Eindhoven belaagd... toen ze van het stadion naar de spelersbus liepen. Zo werden er voorwerpen naar spelers gegooid, onder andere naar aanvoerder Dusan Tadic. Hij was tijdens de wedstrijd betrokken bij een opstootje met PSV-aanvoerder Denzel Dumfries. Ajax gaat aangifte doen van poging tot mishandeling. De lijsttrekkers van de zes grootste politieke partijen zijn vanavond op RTL 4 met elkaar in debat gegaan. Het was het eerste grote televisiedebat voor de Tweede Kamerverkiezingen die over ruim twee weken plaatsvinden. Er werd niet alleen gedebatteerd aan de hand van stellingen. Elke lijsttrekker ging ook in gesprek met een burger over een onderwerp dat hem of haar aangaat. Zo ging een boer in gesprek met D66-leider Kaag over de voorgenomen halvering van de veestapel. En ging een horika-ondernemer in gesprek met CDA-leider Hoekstra over de steun in coronatijd. Het weer. Vannacht kan het weer mistig worden. Het af naar 1 tot 3 graden. Morgen eerst grijs, later meer zon en maximaal 12 graden. Dinsdag en woensdag is het zacht en vrij zonnig.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 We all know, uh, we all know, oh, oh, oh. Baby, I shine well, to the glow. and die switch is het even niet low. Snapchat voel, zo Jannie. Hou van spending money. Ik zeg altijd de coolie naar de Sunday.